Levi van Eck met het NOS-journaal. Wachtlijst het AD. Volgens de krant kan de wachttijd oplopen tot een jaar, vooral in de Randstad. Daarmee zijn de wachtlijsten weer net zo lang als voor de economische crisis. Vooral het laatste jaar is de vraag naar kinderopvang flink toegenomen... maar veel kinderdagverblijven hebben te maken met een groot personeelstekort. De hoogste baas van televisienetwerk CBS wordt beschuldigd van seksueel wangedrag... Het gaat om de 68-jarige Les Moonves... die al tientallen jaren een van de machtigste mannen in de Amerikaanse tv-wereld is. Zes vrouwen vertellen in tijdschrift The New Yorker dat ze sinds de jaren 80... door Moonves seksueel zijn lastiggevallen. CBS zegt de zaak intern te gaan onderzoeken. Bij een recyclingbedrijf in Waalwijk is opnieuw een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven... maar verwacht nog wel uren bezig te zijn met nablussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het pand kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Anderhalf jaar geleden is het bedrijf ook al helemaal afgebrand. De twee Nederlanders die maandag in Barcelona werden neergeschoten... zijn bekenden van de Nederlandse politie. Het gaat om twee mannen uit Schiedam, Ziad K. en Jamal M. Die laatste kwam bij de schietpartij om het leven. De mannen waren eerder met de Nederlandse politie in aanraking gekomen... vanwege wapenbezit, diefstal en handel in drugs... De politie in Barcelona gaat uit van een afrekening in het criminele milieu. In Noord-Californië zijn door bosbranden twee brandweermensen om het leven gekomen. Ook zijn 500 gebouwen verwoest en hebben zo'n 37.000 mensen hun huis moeten verlaten. De brand in Noord-Californië begon maandag en breidde donderdagnacht sterk uit. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan nadat een voertuig door een technisch probleem vlam vatte. Het weer op steeds meer plekken bewolking en in de loop van de ochtend vallen buien, mogelijk met onweer.